Het verbod op fossiele reclame, daar zijn we eh, heel blij mee. Het is een hele grote stap, een dappere stap ook van eh, de stad Den Haag. Eh, het nieuws is niet voor niks heel de wereld overgegaan. En het is een, eh, ja, grote stap om eh, klimaatverandering tegen te gaan. Maar reisorganisaties stapten naar de rechter. Ze hadden het over het inperken van de vrijheid van meningsuiting. En zeiden dat de luchtvaart nauwelijks invloed heeft op de luchtkwaliteit in Den Haag. De rechter geeft de gemeente nu gelijk en zegt dat ze het recht hebben om zulke fossiele reclames te verbieden. De politie in Amsterdam krijgt steeds meer meldingen over vrouwen... die door jongens op fatbikes op hun billen worden geslagen. De daders filmen het en gooien het daarna op social media. Er zijn al 24 van dit soort meldingen over aanranding gedaan. Daders kunnen er een taakstraf voor krijgen of zelfs de bak ingaan. Als je nog motivatie nodig hebt om dingen op te ruimen... dan heb ik die hier voor je. Een man in Engeland heeft er namelijk geld aan overgehouden. Hij was het huis van zijn overleden moeder aan het opruimen... en vond toen een winnend lot uit de loterij. Het lag in de keukenla. Hij stond op het punt om het lot weg te gooien, maar checkte het voor de zekerheid toch maar even. Bleek dat er 18.000 pond op was gevallen. Hij zegt dat hij het geld gaat gebruiken voor een appartement. En in de binnenstad van Doetinchem zijn ze er bijna klaar voor. Morgen komt de koning daar langs om zijn verjaardag te vieren en er wordt al druk opgebouwd. Ook wordt het steeds moeilijker om de binnenstad in te komen. Veel wegen zijn of worden afgezet. Kroegen en cafés maken zich intussen op voor een drukke dag. Taantafels staan klaar, terrassen staan klaar, dus eh, ja, we kunnen niet meer doen dan dit. We hebben heel veel ingestuurd hoor. Genoeg in ieder geval voor het weekend. Ja, we kunnen natuurlijk niet zonder, zonder bier eh, komen te zitten. En maandag is het helemaal leeg hier. <laughs> Dat denk ik wel, dat alles misschien op is. Ja, zeker. Ja, hoe het bezoek van de koning aan Doetinchem gaat... kun je morgen vanaf 12 uur zien op tv en nos.nl. Het weer Koningsnacht begint vanavond zonnig. Daarna koelt het wel snel af. Vergeet niet een dikke jas mee te nemen.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 I'll be worth the chance, worth the chance. The a star sweetest taste of sin. The more carry on Now there is no chance you come back home Got too much pride I should've known better To lie to one as beautiful as you Yeah, I should've known better take a chance on Elba.